China reageerde daar al eerder boos op. Zo kwamen er sancties tegen de Ronald Reagan-bibliotheek in Californië. Daar sprak Tsai woensdag met Kevin McCarthy, de voorzitter voorzitter van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden. Peking ziet Taiwan als afvallige provincie die met China moet worden herenigd. Het Amerikaanse ministerie van Justitie onderzoekt een mogelijk lek van geheime documenten bij het ministerie van Defensie. Via internet werd onder meer geheime informatie openbaar gemaakt over steun van de NAVO en de VS aan Oekraïne. Volgens de New York Times wordt er in andere gedeelde stukken geschreven over de voorbereiding van een Oekraïns offensief tegen Rusland. Bovendien kwamen er delen uit briefings over China, het Midden-Oosten en terrorisme online. Twee federale rechters in de Verenigde Staten hebben tegenstrijdige uitspraken gedaan over de abortuspil mifepriston. Daardoor is onduidelijkheid ontstaan over de toegang tot die pil die sinds 2000 veel wordt gebruikt in de VS. In Texas heeft een rechter de goedkeuring van de abortuspil opgeschort. En in Washington vond de rechter juist dat die beschikbaar moet blijven. Wat de gevolgen van beide uitspraken zijn voor de beschikbaarheid van de pil is nog niet bekend. In Leeuwarden is een uitslaande brand geweest in een supermarkt. Het vuur werd om even voor 1 uur gemeld. Er kwam veel rook vrij en de brandweer schaalde op naar een grote brand. Het vuur was snel geblust. 17 appartementen werden kort ontruimd. De bewoners konden even later weer naar huis. Niemand raakte gewond. Dan het weer, opklaringen, maar ook wolkenvelden en kans op mist bij 0 tot 6 graden. Vanochtend bewolking en dichte nevel. Vanmiddag in het zuiden zon en op andere plekken nog lange tijd wolken.